Met nu de Muziek Boulevard. got freedom. Cause when a heart breaks, no, it don't break even. The best days will be some of my worst. She finally met a man that's gonna put her first. While I'm wide awake, she's no trouble sleeping. Cause when a heart breaks, no, it don't break even. for a reason. But no wild words gonna stop the bleeding. Cause she's moved on while I'm still grieving. And when a heart breaks, no, don't break it. now I'm trying to make sense of what little remains. Oh, you left me with no love and no I'm still alive, but I'm barely breathing. Just praying to a God that I don't believe in. Cause I got time while she got freedom. Cause when a heart breaks, no, it don't break. hele goede middag. Door de script met Break Even. En ik ben David. Ik doe eh, vandaag de techniek voor de Muziek Boulevard. Ik heb nog een uur verse platen voor je klaarstaan. En met vers bedoel ik dan ook echt vers. Ik heb nieuwe nummers voor je klaarstaan. Ook iets ouder, maar natuurlijk ook hele goede. En eh, niet vergeten, dat moet je, dit moet je gewoon nooit vergeten. Straks om twee uur. Zandvoort op zaterdag. Wordt het niet eens tijd dat ik hem scheer? Of heb je liever dat ik hem epileer? Ik wil een cargano. Dat je knie, maar nu tot aan je schenen. Het is nu echt gedaan met mijn geduld. En mijn dekbed moet ermee gevuld. Mensen, een kale kale kano. op jacht naar de schacht. Iedere kare karo, hup, zwaai op die kale kano. En de fijne roze kano. En kaal dat die is. Wat een kano. Ja, misschien Stien heb er ook een. Wat een, nou heb je eindelijk een mooie kano, Stien. Roeispaantjes nog binnenboord. Wat een fijne kano. shake your bum bum, shake your bum bum. While the girl now shake up your bum bum, shake your bum bum, shake your bum bum. While the girl now shake up your bum bum, shake your bum bum, shake your bum bum.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 Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, s ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren telt supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt: Zing een liedje voor me, Frans. Zing een liedje voor me, Frans. Ook al is het in het Frans. Zing een liedje voor me. Het leven gaat zo snel voorbij. Dus zing en ik vergeet de tijd. Je muziek die maakt me vrij. Dus zing een liedje voor me. Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan. Ver van de avonturen uit de brochure. Geen vragen stellen, Jeffrey, gewoon vuren. Strijdend in de strijd die niet te zijn was. Nu loopt hij hier op straat en is hij bang dat hij op mijne stapt. Van de koningin kreeg hij een lintje voor zijn moed. Maar elke nacht als hij droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me. Zing een liedje voor me Frans, zing een liedje voor me Frans. Ook al is het in het Frans, zing een liedje voor me. Het leven gaat zo snel voorbij, dus zing en ik vergeet de tijd. Je muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor me. Anna, een veelbelovende jonge meid. Een vlotte meid, zat op school en was voorbereid. Wilde studeren, had de wereld graag doorgereisd. Maar nu zegt de dokter dat ze een jongen krijgt. De buik groeit, maar het gevoel is nooit zonder spijt. Als ze kiest voor zichzelf, is ze er wonder kwijt. Hij kon de druk niet aan, liet er in de uppie staan. Gaf haar geen duppie en hij vertrok naar ver vandaan. En nu is zij alleen de moeder helpt wel mee, maar die is ook gestrest en zit in de AOW. En toch zit Anna hier, de zoontje aan haar hand. Ze zijn gelukkig samen, ze zegt zingen Frans. Zing een liedje voor me Frans, zing een liedje voor me Frans. Ook al is het in het Frans, zing een liedje voor me. Het leven gaat zo snel voorbij, We dus zing en ik vergeet de tijd.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 En dat was de dus Muziek Boulevard voor deze week al. Maar niet geteurd, want eh, jij wordt straks drie uur lang op de hoogte gehouden van de evenementen in Zandvoort. Door Rob Harms en Albert-Jan Vos. Ga je drie uur lang vermaken. Ja, het, blijft, eh, blijft een techniek. Maar ze doen het al jaren, dus ik vertrouw er helemaal op. Ik wens je heel veel succes. Dit was de Muziek Boulevard eh, van deze week. En ik spreek je volgende week weer.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 Wilders stapt naar het gerechtshof om dat af te dwingen. Schalk is een van de raadsheren van het gerechtshof in Amsterdam... dat het Openbaar Ministerie dwong om Wilders te vervolgen voor discriminatie en haatzaaien. Tijdens de rechtszaak kwam naar voren dat Schalke tijdens een etentje met Arabist Hans Jansen had gesproken over de zaak tegen de PVV-leider. Jansen is getuige in de zaak. Volgens Wilders heeft Schalke geprobeerd om Jansen te beïnvloeden. Het Openbaar Ministerie onderzocht die beschuldiging en concludeerde deze week dat van beïnvloeding geen sprake is geweest. Wilders ziet dat anders en wil dat het gerechtshof het Openbaar Ministerie dwingt om raadsheer Schalke alsnog te vervolgen. Op het congres van GroenLinks heeft de achterban een motie van treurnis aangenomen over de steun van de Tweede Kamerfractie aan de politietrainingsmissie in Afghanistan. De moties van afkeuring werden verworpen. Tegenstanders vinden het vooral bezwaarlijk dat de militairen naar een gebied worden gestuurd waar wordt gevochten. Sap legde nogmaals uit hoe de fractie tot haar standpunt is gekomen. Ze benadrukte dat goed is geluisterd naar de achterban, maar dat dat niet betekent dat de fractie de achterban ook gehoorzaamt. Uitgeverij De Bezige Bij brengt nog niet eerder gepubliceerd werk van Harry Mulisch uit. De uitgave De Tijd Zelf is een onvoltooide novelle waaraan de schrijver in de laatste jaren van zijn leven heeft gewerkt. De novelle verschijnt op 30 oktober, precies een jaar na het overlijden van Harry Mulisch. In Sneek heeft de politie vannacht tot twee keer toe een dronken automobilist aangehouden. Eerst werd de man om half drie betrapt met zo'n hoog promulage dat zijn rijbewijs werd ingenomen en hij de auto moest laten staan. Zo'n twee uur later zagen agenten de man opnieuw slingerend in een auto rondrijden. De man van 46 werd na aanhouding vastgezet op het politiebureau in Sneek. Het weer nog, vooral in het noorden kans op een bui. Er staat een stevige zuidwestenwind met langs de kust kans op zware windstoten. Temperatuur 8 tot 12 graden vanmiddag. Ook morgen staat er veel wind en dan wordt het ongeveer 10 graden.